De man van 20 werd aangehouden op het vliegveld van Parijs. Hij stond op het punt om de halve wereld over te vliegen naar Frans-Guyana. Afgelopen nacht gebeurden er weer dingen die met deze zaak te maken kunnen hebben. Er waren drie explosies op verschillende plekken in Amsterdam. Bij twee daarvan was op de muur de tekst war gespoten, oorlog dus. De politie denkt dat er een verband is tussen al die dingen. Mogelijk gaat het om een ruzie tussen groepen rappers. De vrouw van Alexei Navalny heeft het Europees Parlement toegesproken. Daarbij noemde ze Poetin een monster. Volgens haar is hij degene die Navalny heeft vermoord. Putin killed my husband, Alexei Navalny. On his orders, Alexei was tortured for three years. He was starved in a tiny stone cell. Na de speech werd er hard geklapt in het Europees parlement. Navalny wordt vrijdag in Moskou begraven. En NEC won gisteren met 2-1 van Cambuur Leeuwarden... waardoor ze in de finale van de kvb beker staat. Ja, de ploeg kwam net terug in Nijmegen... waar een paar honderd enthousiaste fans ze opwachten. We staan in de beekfinale. Ja, het is eh, fantastisch. Geen woorden voor. Geweldig. Vind ik geweldig. Ze hebben het verdiend. van mijn man. Het is echt grandioos. Ja, dan wie de tegenstander van NEC gaat worden, dat weten we na morgenavond als Feyenoord en FC Groningen de andere halve finale spelen.